Raymond Seré met het NOS Journaal. Na een slechte periode is de Amsterdamse beurs weer hoger gesloten met een plus van 2,85 procent. Ruim een week geleden daalde de AEX. De Nederlandse bank waarschuwde toen dat de beurskoersen sneller waren gestegen dan de economische groei rechtvaardigde. En na tegenvallende productiecijfers in de eurozone en met name in Duitsland zet de daling door tot een dieptepunt gisteren met iets meer dan 376 punten. Maar in de loop van vandaag begon de beurs weer op te krabbelen en sloot met bijna 3 procent winst. Onderzoekers hebben afgelopen week zes slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 geïdentificeerd. Vijf hebben de Nederlandse nationaliteit. Van het zesde slachtoffer is de nationaliteit niet bekendgemaakt. Aan boord van de vlucht van Malaysia Airlines waren 298 mensen. Van 20 slachtoffers is de identiteit nu nog niet vastgesteld. Geldtransporteur Brinks schrapt 600 van de 1080 banen. Het bedrijf sluit vestigingen in Rotterdam, Zwolle en Arnhem. Het personeel is vandaag ingelicht. Brinks is al sinds 1974 actief op het gebied van geld- en waardetransport. Het ontslag is een gevolg van meer concurrentie. Brinks Nederland is onderdeel van het Amerikaanse The Brinks Company. Wereldwijd marktleider op het gebied van beveiligd transport en beheer van contante geldstromen. Reddingswerkers in Nepal hebben 40 wandelaars en bergbeklimmers in de Himalaya gered, meldt de BBC. Na een storm afgelopen dinsdag worden nog tientallen mensen vermist. Een Nepalese nieuwssite meldt dat ook acht Nederlanders zijn gered. Volgens officiële bronnen worden nu nog steeds vier Nederlanders vermist. De Telegraaf meldt dat drie Nederlanders in veiligheid zijn in het basiskamp op 3600 meter hoogte. Pas sinds vandaag is het gebied goed bereikbaar voor helikopters.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 A16 Rotterdam richting Breda ook 3 kilometer tussen Zwijndrecht en Randweg Dordrecht. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer. A27 Utrecht richting Gorkum tussen Knoop Everingen en Lexmond 3. A28 Utrecht richting Zwolle ook 3 kilometer tussen Afrit Maarn en Leusden.